What do you say? idee dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Raymond Seré met het NOS journaal. De rechtbank in Den Haag heeft 12 jaar cel opgelegd aan Erik Jan Ku, die verdacht werd van het voorbereiden van aanslagen op Nederlandse doelen... en van moord, gijzeling en afpersing. Hij zou aanslagen hebben willen plegen op de hoge snelheidslijn, het Botlekgebied en de rechtbank in Rotterdam. Volgens de politie is Q een van de gevaarlijkste criminelen van Nederland. Hij is eerder veroordeeld tot lange straffen voor een reeks gewelddadige overvallen op banken en grenswisselkantoren in Rotterdam en Hoek van Holland. Tijdens het uitzitten van die straf wist hij te ontsnappen. Er komt een beroepscode voor zwembadmedewerkers. Daarnaast komt er in samenwerking met de sportkoepel NOC-NSF een meldpunt voor ongewenst gedrag. Vanaf 1 mei kunnen vertrouwenspersonen bij een melding meteen actie ondernemen. Ook zouden zwembadmedewerkers een zogeheten verklaring omtrent gedrag moeten kunnen overleggen als ze zwemonderwijs gaan geven. De beroepscode is in het leven geroepen na seksueel misbruik van kinderen in zwembaden, zoals door badmeester Benno L. in Den Bosch. Minister Klink heeft tijdens de Westerbork-herdenking een lintje uitgereikt aan Selma Engel-Wijnberg. Zij is een van de weinige Nederlandse overlevenden van het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Selma Wijnberg werd na de bevrijding in Nederland tegengewerkt omdat ze met een Poolse man was getrouwd. Ze emigreerde naar Israël en later naar de Verenigde Staten. Minister Klink bood haar vanmiddag namens de regering excuses aan voor de ongepaste behandeling die ze heeft gekregen. Ze werd daarbij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Provinciale Staten van Noord-Holland dragen Johan Remkes voor als commissaris van de Koningin. Remkes is lid van de VVD. Hij zit nu in de Tweede Kamer en was eerder minister van Binnenlandse Zaken. Het was al bekend dat hij na de verkiezingen van 9 juni niet in de Tweede Kamer zou terugkeren. Remkes wordt in Noord-Holland de opvolger van Harry Borghouts.